Lewin met het NOS-journaal. Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft met name in het oostelijke deel van het land voor overlast gezorgd. In Zeewolde sloeg de bliksem in een woning en bij de brandweer kwamen veel meldingen van wateroverlast en omgewaaide bomen binnen. In Venlo is het zomerparkfeest ontruimd vanwege naderende onweers en hagelbuien. 15.000 bezoekers moesten het terrein voortijdig verlaten. Een aantal kleinere evenementen, zoals een bloemencorso en een gondelvaart, zijn afgelast vanwege het slechte weer. Premier Rutte heeft met de Turkse president Erdogan gebeld om te laten weten dat Nederland geen Turkse bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden tolereert. Afgelopen week ontstond ophef over een brief van de Turkse consul-generaal aan burgemeester Abu Taleb. Die vond dat de consul te ver ging door zich te mengen in de vrijheid van meningsuiting in Nederland. De Boliviaanse autoriteiten hebben drie leiders van de Mijnwerkersvakbond opgepakt voor de dood van de onderminister van Binnenlandse Zaken. Het zijn de voorzitter van de bond en twee naaste medewerkers. De onderminister werd eerder deze week door stakende mijnwerkers ontvoerd en doodgeslagen. De regering houdt de vakbondstop mede verantwoordelijk. Daarnaast zijn in het onderzoek naar de moord 40 mijnwerkers opgepakt. De politie heeft in Den Bosch invallen gedaan op zeker twee adressen. Er zijn meerdere mensen aanhouden, meldt Omroep Brabant. De politie wil nog niks kwijt over de aanleiding voor de invallen en exacte aantal restanten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vlees in beslag genomen van de bank. Die organisatie verkoopt vlees aan minder bedeelden. In totaal is 800 kilo vlees in beslag genomen, omdat het volgens de NVWA ongekoeld vervoerd wordt en de houdbaarheid niet duidelijk is. En dan nog het weer. Op de meeste plekken klaart het op.